Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft vanochtend invallen gedaan bij bijna 30 huizen en bedrijfspanden in Brabant, Limburg en Gelderland. Het onderzoek heeft te maken met drugsgeld dat mogelijk is witgewassen via een bedrijf in Venray. Het personeel kreeg het salaris contant uitbetaald en facturen zouden zijn verzonnen. Vier mensen zijn gearresteerd. Ook zijn de administratie van het bedrijf dure spullen en cash in beslag genomen. Mogelijk worden later nog meer mensen opgepakt. De rechter doet rond deze tijd uitspraak in een van de zaken tegen mondkapjesmiljonair Siewert van Liende. Hij verdiende tijdens corona miljoenen via zijn commerciële bedrijf dat handelde in mondkapjes... terwijl hij had beloofd om geen winst te maken. De overheid voelt zich bedonderd en wil het geld terug. Van Linde en zijn zakenpartners zijn het daar niet mee eens... zegt economieverslaggever Eva Wiesing. Ze zeggen dat ze het gewoon eerlijk hebben verdiend, dat geld. En dat de ambtenaren van het ministerie wel degelijk wisten... dat ze zaken deden met een commerciële BV. Sterker nog, eh, dat ze het liever eh, via die commerciële BV eh, wilden laten lopen, die ambtenaren. En dat het ministerie ze min of meer gedwongen heeft om miljonair te worden. Van Linde en Co zijn ook aangeklaagd door een stichting... en er loopt ook nog een straf strafrechtelijk onderzoek tegen ze. President Zelensky van Oekraïne is bereid om in gesprek te gaan met Poetin... als dat nodig is om een einde te maken aan de oorlog in zijn land. Dat is opmerkelijk, want eerder zei hij dat een gesprek met de Russische president echt geen optie was. Of er wordt onderhandeld is nog steeds de vraag. Poetin ziet het ook niet zitten om te praten met Zelensky. En een krasje, een deukje of een losse schroef. Steeds meer mensen kiezen voor een beschadigde uitvaartkist. Is te lezen bij Hart van Nederland. Hierdoor is de uitvaart een stuk goedkoper. Deze mensen vinden het wel wat. Ja, top. Als het goedkoper kan, waarom niet, toch? En je begraaft alleen maar iemand erin. je eh, die erin ligt zal er weinig mee van merken, denk ik. Die kist die gaat toch weg je kan hem niet meenemen. Dus het gaat of de grond in of het wordt verbrand. Dus ja, ik, ik ben een voorstander. Vaak kosten kisten tussen de 500 en 3000 euro. Maar een uitvaartondernemer in Noord-Holland verkoopt beschadigde kisten voor een vaste lage prijs. Daar koopt iedereen voor 250 euro. Het weer nog in het westen en noorden zijn er opklaringen met zon. Op veel andere plekken is het nog grijs. Later breekt het bijna overal open. Het wordt vanmiddag een graad of 8.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 Jones. En uh, luisteraars, eh, dit is, eh, als het goed is, good old Elvis Presley. Het is nu of nooit. It is now or never. I saw you with your smile so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Ja, de 14e is het weer eh, Valentijnsdag, april komt er weer aan.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 Samen even dromen over Californië. Met de mama's en de papa's. Of de papa's en de mama's. De volgorde mag u zelf bepalen. Hè? Duifzaag de week door en we zijn blij dat we in een vrij land leven. Good morning world, it's a brand new day. for nou, we leven in een vrij land, is maar mooi ook. Ik ga nog een uh, nummer draaien van mijn zoon Sven. En het is een heel uh, eh, nummer, een lentenummer. Het gaat over vogels. Ja, toen was Sven pas een jaar of twaalf. De vogels die zingen hun lied. Het zijn... Sven Duif met de eh, Vogel. Eh, we gaan eventjes terug in de tijd, luisteraars... met een werkbezoek van Pieter van Volhoven. Uh, niemand minder dan Prinses Margriet. Een werkbezoek. Nou, ga maar luisteren. We waren bijna gelijk klaar. U hoeft mij geen majesteit te noemen, eh, meneer Van Kluiven. Ja, het, uh, het dreigt te verpieteren, hoorde ik hem al zeggen. En meneer Van... Eh, meneer, oh, uw naam van, van Rijkenvorstel. U had ook zo'n leuke grap. Wat, wat zei u nou net? Even wat, uh, wat vragen. Hè? Weet u hoeveel zout er in de zee zit? Nou, ik zou het beslist niet weten. Dan vraag ik het wel aan een andere kwal. weet er ook wel iets van. Maar u moet maar zo denken, ik heb al grotere zalen leeg gespeeld, dames en heren. De mensen hebben wel eens wat moeite met die aanspreektitel. Hè. Wat moeten we nu zeggen? Koning van der Loo. Eh, hoogheid, hoogheid van Vollenhoven. Nou, alles is goed, maar liever geen prins Pieter... want dat is vooral met carnaval wat misleidend, dat begrijpt u wel. Goed, maar krijgen we nu het refrein met het Giro-nummer. Ja, ik zing het refrein en jij geeft dan een vloeps vooraf. Ik geef een vloeps voorheen. Ja, dat is een goed idee. Hm, hm. En floeps vooraf. De ene mens moet beven en de andere heeft kramp. Mensen durft geven ter voorkoming van de ramp. Nee, wie? Drie, vier, 9 en 6. Dat is het Giro-nummer van het WRF. 5, 1, 3, 4, het is het Giro-nummer van het WRA. Ja, dat doen we nogmaals. Het gaat om dat Giro-nummer, dat we dat eh, goed in de oren knopen. En dan eh, zing ik het nu zelf even mee met de stem. Goed idee, Pieter. Spierinkje, rolmopje, bukkampje, hij was een fijne knop. Zullen we nu beginnen, eh, Pieter? ja, ja. De ene mens moet beven en de andere heeft kramp. Mensen durf te geven ter voorkoming van de ramp. 5, 1, 3, 6... Dan krijgen we nu jouw explicatie waarvoor een deel van de gelden bestemd zal worden, Marg. Ja, dankjewel, Pieter. Een deel van de gelden, dames en heren, van het WRF is bestemd voor de hockeyvelden in Pakistan. De huidige velden verkeren namelijk in zeer slechte staat, mede door het aantal liefhebbers aldaar. En dan zijn er natuurlijk ook nog de heilige koeien die de velden van kaal is niet van het veld mag sturen. Dus daarom wordt een deel van de gelden besteed voor een goede afrastering om het veld. Bied die microfoon. Een ander deel van de gelden is eh, bestemd voor de petunia-oogst op westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Men is daar eh, drukdoende, druk aan het experimenteren bij deze bloem... waarbij raszuiverheid, stamper, kruissnelheid, etc centraal zullen staan. En mede uit het oogpunt van cultuurdestinatie en een stuk werkgelegenheid. Een heel interessant project van het WRF, het Wereldrampenfonds. Zuid-Japan, Mai. Ja, wij zijn in Zuid-Japan beland. Maken een wereldreis. wereldreis met de bus in dit geval. En eh, dat stukje wou ik even doen met de stem van schoonvader. Van papi! Ja, van uh, de stem van... Eh, de stem van Benno. En ja, we doen het thuis ook wel eens op feestjes. Hè? Dat is wel aardig, hè, maar heeft ook redelijk succes, hè? Hebben we redelijk succes mee. <laughs> Vooral als die er niet is. Ja. Niet <laughs> Af en toe moeten we er zo om lachen. zuid <laughs> Zuid-Japan. Zuid-Japan is door een hittegolf getroffen. En van die warmte krijg je kleine oortjes, man. Deze slang met knuppels op een zeehond. Is het niet logisch dat hij daar niet tegen kan? In Oost en Londen bloeien welig gladiolen. In Holland dan sigaren van in de woestijn, dat barst het op van die zamratten. Door uw maakt u daar een einde aan. De ene mens moet beven en de andere heeft griep. Mensen durft te geven ter voorkoming van de rand. Vijf, 1, laf, laf, laf. Een en een Kleine bijdrage misschien voor het weer. Dank u, dank u wel voor uw gulle gift. Geef met gulle hand, want Pieters is weer in het ook storten als het maar geen beton is. En als de heren van de muziek nog iets willen vergleuven, alstublieft. Dan is daar de kier. Even nog een leuke mop aan de muzie muzikanten vertellen. Uh, heren, ehm, er is een sauna, hè? En eh, die is er. er is een sauna en er zitten zeven oude mannetjes. En er komt een olifant binnen en die kijkt rond en die zegt... Heren, moet u daarmee eten? <laughs> zou ik je nu <laughs> toch willen vragen mee naar huis te gaan. Want we hebben nog meer te doen vanavond. Je hebt bovendien nog beloofd de kinderoppas naar huis te brengen. Ja, daar heb ik wel oren naar. Nou, tot ziens op mijn verjaardag. Ja, mooi om mee te maken een werkbezoek van Pieter van Volhoven en eh, prinses Margriet. Marg noemt hij de haak. Nou, wat leuk hè. <laughs> Ja. We gaan naar een teenage opera, luisteraars.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 Breaking up, oftewel eh, het uitbakken met je verkering, dat is een, dat is een dingetje. Dat, is, dat valt allemaal niet mee. Zelfs al zaag je de week door, dan valt het nog niet mee. Voor alle ladies, mijn liefde.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 Let it bring, lady love. You've been with me through all my ups and downs. the love I need, and I want. Ik you do to me, is vrolijk van, van die man, Donkerbruine stem, hij leeft laag niet meer. Nou, dankzij de techniek van cd's maken, eh, van eh, vinyl maken, plaatjes, langspeelplaatjes, eh, singeltjes... is zijn muziek natuurlijk eh, gehandhaafd gebleven. Bent u wel eens op vakantie geweest, luisteraar, naar Frankrijk? <laughs> nou, ik zal u vertellen, dat kan tegenvallen hoor. Daar kan je helemaal verdwalen. Weet je wie dat ook eh, eh, overkwam? Nou, luister. Nee, dat is hem helemaal niet. Verdorie, dat is hem helemaal niet. Eh, ik, ik, moet een dame hebben die daar, die daar problemen had in, in Frankrijk. Juist. die uren hard. Dit was uur twee van uh, eh, Duitsdag de Week door. Ik kom eh, zo nog een vol uur bij u terug. Eh, daarna neemt Hans Wassenaar weer van me over. Die gaat ook weer muziek draaien vanaf 12 uur. En ook Niels Strekker uit Zandvoort en omgeving, zoals we van hem gewend zijn ga er even uit voor eh, reclame, nieuws en reclame. En eh, alles wat u meer zei, de verkeersinformatiedienst. En, eh, alles wat u moet weten over, het, over de landelijke gebeurtenissen, zou ik maar zeggen.